stil gezwegen en toch gekregen, want de afwasshow is een uurtje later. Je hoorde de Elsplaat voor deze week. Uit 1968 was dat de Love Affair met Rainbow Valley. Welkom luistervriendjes van Radio Els 558 in de Alfa Show. Het is vandaag maandag 26 oktober van het jaar des Allahs 2015. En eh, Els had de klok een uur teruggezet en ik ook. Dus vandaar dat we een minuutje later zijn. Hè? Ja, die dingen kunnen nou eenmaal gebeuren hier bij Radio Els 558. en het was wel even rennen en vliegen natuurlijk. Het is inmiddels al pikken, pikken donker buiten. Dus... Uh, als je nog op de weg zit, ik zal eens even kijken naar de files. Oh, 56 files. Nou, dat valt dan toch eigenlijk wel mee vandaag. Ja. Even kijken of ik nog een lange kan vinden, Els. Of zullen we dat maar vergeten vandaag? De files. Ja, eigenlijk helemaal geen zin in de files. Wij hebben daar gelukkig hier geen last van. Wat gaan we allemaal doen? Nou, bekende dingetjes natuurlijk. En we hebben muziek van de Bronski Beat, van Sam Brown, van de Future World Orchestra van Melody One van Merryman BZN komt voorbij. De Man Band, ook zo fantastisch. Simon Garfunkel, The Police, The Arbus, The Parties Family, Musical Youth. Maar we beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk met een plaatje uit 1965 van 50 jaar geleden. Hier is Chubby Checker en Lovely, Lovely, Lovely. Goedenavond, je luistert naar de Show op Radio Els 558. was dit natuurlijk een knuiter van een hit hè, van Chubby Checker en Lovely Lovely in het eerste jaar van de top 40 dat het bestond. Eh, het is trouwens vandaag wel ontzettend lekker weer geweest. Hè? Ja, ik weet niet of je hebt moeten werken net als ik. En dan eh, zat ik af en toe wel eens te kijken naar buiten. Ik denk, potverdorie, ik wou dat ik vrij was vandaag. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. This generation rules the nation. with version. Music I'm the food of love. Sounds so really make you rub and scrub. Sang bang bang bang bang. on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side.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 Want die had hier eh, om het hoekje gekeken zaterdagmiddag naar de tipperaden, Want dat was in handen van de Brenda en Anne beweging. Ja, dat kan ik rustig zo noemen. Dat was een... Eh, een berengezellige geboel natuurlijk. Maar dan moet je altijd meer afwachten hoe de temper of hoe de apparatuur zich gehouden hebt natuurlijk onder zoveel geweld.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 Eh, wat was het ook alweer? 72. The Partridge Family met I Think I Love You. Zo, even waren wat nieuwsfeitjes voor vandaag. 26 oktober van het jaar des Allas 2015. De politie heeft vanmorgen vroeg een auto achtervolgd waarvan later bleek dat die vermoedelijk werd bestuurd door een jongen van 16. De achtervolging werd ingezet toen agenten de auto met hoge snelheid door Gordendijk zagen rijden en deze naar het geven van een stopteken er nog harder vandoor ging. Bij de achtervolging die deels over een fietspad ging verloren de agenten de auto uit het oog, maar korte tijd later zagen ze de wagen zwaar beschadigd bij Jubbinga staan nadat, tegen, nadat deze tegen een brug was gebotst. Ja, het is allemaal wat. <clears throat> Koning Willem-Alexander en koningin Maxima krijgen twee reuzenpanda's mee naar huis na hun staatsbezoek aan China. De twee zwarte witte beren, een statusverhogende teken van goede onderlinge verstandhouding, zijn bestemd voor Ouwlands Dierenpark in Renen. Ik heb het weer hoor, er zit weer wat in mijn keel, niet te geloven allemaal. Een verwarde man heeft maandagochtend drie kwartier op het dak van een huis aan de Lisdodde in Milo gezeten. Hij weigerde op eigen gelegenheid weer naar beneden te komen waarop de hulpdiensten werden ingeschakeld. De man was duidelijk onder invloed. Hij trok na enige tijd zijn trui uit en zette een petje op. Verder probeerde hij te dansen en te mediteren. Rook uit houtkachels kan er bij de buren voor zorgen dat de hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt. Dat blijkt volgens RTV Drenthe uit onderzoek van de drie noordelijke GGD's en de Universiteit van Utrecht bij tien gezinnen die ernstige klachten hadden over houtrook van hun buren. Bij acht van de tien gezinnen bleek dat de hoeveelheid fijnstof de gezondheidsgrens overschrijdt. Mensen met houtkachels krijgen het advies de kachel niet als hoofdverwarming te gebruiken en niet te stoken als het windstil is. De oppositie is bijzonder teleurgesteld over de opstelling van de regeringspartijen VVD en PvdA in het debat over het belastingplan van volgend jaar. Oppositiepartijen vinden dat de coalitie de hand weigert uit te steken terwijl het kabinet meerdere oppositiepartijen nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat bleek maandag in het eerste deel van het debat over het belastingplan van staatssecretaris Erik Wiebes van Financiën. Dat plan behelst een verlichting van de lasten op arbeid volgend jaar met 5 miljard euro. Vooral werkenden profiteren hiervan. Zij krijgen er 2% bij. Het plan moet 35.000 banen opleveren. <laughs> De afwasshow. Na de nieuwsberichten gingen we terug naar 1966 met eigenlijk een beetje de voorloper van Led Zeppelin. Hè? De, je namelijk de Yardbirds met Shapes of Thing. Ja, zijn leuke plaatjes die je bijna nooit meer hoort en wij draaien ze hier gewoon voor je hoor. Ja, nou, de volgende die hoor je wel overal, maar ik draai hem bijna nooit en dan moet eens dus een keer verandering in komen. Hier zijn de police uit 1979 en het geweldige, prachtige Message in a Bottle. Nothing Old SOS, Message in a Bottle. Je hoorde de Police uit 1979. En dan zal ik zo meteen voor mezelf maar eens even een uh, eh, beker chocolademelk gaan maken. Want Els, die is er niet, die is op de bezem weg met een mobieltje. Ik weet niet waar ze naartoe is. Ik denk dat ze een telefoontje aan het terugbrengen is. Want... Eh, Arne die heeft hem gewoon laten liggen hier in de studio. Ja, dat schiet allemaal niet op natuurlijk als je zo ver weg woont. Dus eh, Els is de hele dag al onderweg, want ik denk dat ze het niet kan vinden. Nou ja, we wachten het wel af hoe het allemaal afloopt. Wij gaan ondertussen hier door met de muziek. We gaan naar 1970 toe en een heel mooi, prachtig, allemachtig nummer. We hebben het hier over het duo Simon en Garfunkel. het nummertje heet allemaal El Paza. En het is bijna half zeven hier op Radio Els 558. passar. Ja, ik moest zelf de chocolademelk maken en ik was de rum vergeten, dus we moesten weer even terugrennen. Jongen, jongen. Eh, dus ik heb weinig van dit plaatje gehoord, maar ik denk, ik neem aan dat je het wel een leuk plaatje vond. We hoorden Simon Garfunkel uit 1970 met El Condar Pasa. Eh, ik vergeet helemaal, weet je nog wel? Nou, dat doen we dan maar naar de volgende plaat, want ik moet de papiertjes nog even bij elkaar zoeken. Dan gaan wij ondertussen gewoon nog even luisteren nou, wat mooie muziek uit 1975 en geen popmuziek.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 Weet je nog wel? En we zijn weer toegekomen aan de tijdmachine van... De, Show. Het is vandaag 26 oktober en dat is de 299ste dag van het jaar. Hè? En er komen er nu nog 66, wat een getal allemaal. In 2007, Apple brengt Mac OS X 10.5 Leopard uit. Geen idee wat het is. En in 2012, de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi wordt veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens belastingfraude bij zijn bedrijf Mediaset. En in 1963, ook wel bijzonder, de Avro zendt op die dag voor het eerst het tv-spelletje Wie van de Drie uit. En in 1965 vandaag de Beatles ontvangen van de Britse vorstin een koninklijke onderscheiding. We gaan even naar de oorlog toe. In 1950, onder de vlag van de VN, vertrekt een Nederlands detachement vrijwilligers naar het Koreaanse front. En eh, dat was een <clears throat> Een strijd tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. En officieel bestaat die oorlog nog steeds, want er is alleen maar een wapenstilstand. Ja. 1955 werd de Republiek van eh, Vietnam uitgeroepen, maar dat was alleen Zuid-Vietnam. En eh, kort erop zou natuurlijk die Vietnamoorlog eh, beginnen. Die was toen eigenlijk volgens mij al een beetje bezig. Eerst met Franse militairen en de Fransen konden het niet, dus toen werden de Amerikanen erbij gehaald. En in 1985 demonstranten keren in de Haagse houtrusthalle premier Lubbers de rug toe als hij een toespraak wil houden na het aanbieden van miljoenen handtekeningen tegen de plaatsing van kruisraketten. We gaan even naar de sport toe. In 1977 vandaag. Het Nederlands voetbalelftal wint in Amsterdam met 1-0 van België in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 1978 in Argentinië. PSV'er René van der Kerkhof maakt in de vierde minuut het enige doelpunt. Het blijkt later ook de laatste interland te zijn van sterspeler Johan Cruijff in Oranje. Dat klopt, want hij ging niet mee met het WK in 78. En ondanks dat Cruijff er niet bij was, haalde Nederland toch wel mooi de finale. Hè? Dan gaan we eens even kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag. Dat was in 1829 Frederik Willem van Eden, Nederlands plantkundige en schrijver. En hij overleed in 1901. In 1902 werd Alfred Vogel geboren. Hij was Zwitsers pionier, moderne geneeswijze. Hij overleed in 1996, maar je kan nog steeds die druppeltjes kopen hoor, die zijn er gewoon nog. En in 1916 François Mitterrand. Hij overleed in 1996. Hij was natuurlijk een Frans president. En in 1925 werd geboren Jan Wolkers, natuurlijk bekend, hè? Nederlands schrijver, columnist, kunstenaar, beeldhouwer en kunstschilder. Hij overleed in 2007. <clears throat> En Hillary Clinton is vandaag jarig. Zij zag het levenslicht in 1947. En komiek Bert Visser is vandaag jarig. Hij is eh, van 1960, dus hij is, wordt vandaag 55 jaar oud. Jongen, jongen. Humberto Tan is natuurlijk een Nederlandse televisiepresentator, schrijver en tegenwoordig ook kledingontwerper. Hij zag het levenslicht in 1965. En in 2002 werd geboren Lucas van Liepe Biesterveld van Vollenhoven. Het is het tweede kind van prins Maurits en prinses Marilène. Ja, ja. <clears throat> nou, dan gaan we maar even kijken naar wie er overleden zijn allemaal vandaag. Dat was in 1440 Gilles de Rey, de Res staat er. Hij is 36 jaar oud geworden. Hij was maarschalk van Frankrijk, alchemist, wapenbroeder van Jeanne d'Arc, sadist was hij ook nog en hij was ook nog eens een keer seriemoordenaar en hij eh, overleed door middel van de doodstraf. Ja. Rex Gildo, hij werd 63 jaar oud. Hij overleed vandaag in 1999. Hij was een Duits acteur en slagerzanger. Nee, niet, niet van de vlees van de slager, maar van de muziek, de slagers. Hè? Ja. Even voor een goed begrip. In 1922 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 6,9 graden. Ja, dat was bijna alweer schaatsen. En in 2006 was het het warmst met een maximumtemperatuur van 22,1 graden. <clears throat> Eh, het zonnetje scheen vandaag in 1947 het langst maar liefst 9 uur en de langste neerslagduur vonden we in 1962. 13,2 uur. Heb ik eigenlijk wel een plaatje klaargezet? Oh ja, natuurlijk. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. ik uit mijn hoofd zeg, was dit de eerste plaat van eh, BZN Nieuwe Stijl, zoals dat heette. Ter ere van wat ze zoveel jaar bestonden. Maakten ze in 1976 dit nummer Mon Amour met het eerste voor, met Annie Schilder erbij. Hè? Ja, daarvoor was het gewoon een beetje een hardrockbandje, maar... Eh, dit was totaal wat anders als de jaren ervoor wat die jongens gemaakt hebben. Maar het is wel leuk om dat weer eens een keer terug te horen. Het is inmiddels al kwart voor zeven geworden. Jongen, jongen, ik heb nog pas een paar plaatjes gedraaid. Nou was ik ook wel iets te laat, maar nou ook weer niet zoveel te laat. Dus eh, we gaan maar gewoon hier lekker door met de muziek. Ken je Merry Man? 1969 gaat er een lampje branden. Big Bamboo. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in land is a Yankee dollar bill.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 Jongen, jongen, jongen, jongen. Niet dat ik ze zo toevallig allemaal in deze volgorde heb gezet. Het is eigenlijk min of meer toeval. Je hoorde uit 1969 Merry Man en Big Bamboo. En de volgende die is zo mooi, dus die ga ik niet door het intro heen praten. Ik ga hem speciaal draaien voor Arian Boom, want die schijnt dit gewoon geweldig te vinden. It is wow in the dishes show. plaatje tegen ik denk, die moet ik gewoon draaien. En ik heb hem gelijk in de maandagprogrammering gezet. Ja, ja, ja. Je hoorde in de afwasshow Majority One. Of hoe spreek je het uit? Geen idee. Because I Love You. En het plaatje komt allemaal uit 1971. En het is inmiddels al tien voor zeven in de afwasshow op Radio Els 558. Maar gaat het altijd weer hard, zo'n uurtje. Ik heb nog maar een paar plaatjes voor je. show meer muziek. Dus is Nederland vrij bijna, want er staan er nog maar 17, dus dat is eigenlijk niets. En eh, ze hadden wel heel veel verwacht, want het is altijd zo dat eh, met dat uur eh, inhalen, of wat er teruggezet wordt, die klok, weet ik veel allemaal. Dan zit iedereen weer een beetje in het donker te klooien, <laughs> dus dan zijn er meestal veel files. je hoorde uit 1982 de Future World Orchestra met Desire. Ook zo'n heerlijk prachtig maandagavondplaatje. Zo kan je dat ongeveer wel stellen. Eh, gaan we het weerbericht doen? We gaan het weerbericht doen. Dinsdag overdag krijgen we nadat de lage bewolking opgetrokken is weer een dag met vrij veel zon. Het blijft droog en de middagtemperatuur komt uit tussen 14 graden in het noorden en 18 graden in het zuidoosten. De zuidoostelijke wind is zwak tot matig rond kracht 3. come to depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.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 Sam Brown hoorde je 1988 hier in de Show met Stop, hè? Ja, dus dat was de titel. You better stop. Nou, ik heb nog één plaatje, want we gaan er eh, zo uit... Oh, wacht, ik vergeet helemaal niks. hoort er wel bij natuurlijk, hè? Het tuintje van gehoorzaamheid. Dat betekent dat we weer een uurtje erop zitten van... Eh, dat was zo de eerste van deze week, van maandag 26 oktober van het jaar. Des alas 2015. Ja, morgen weer een dag. En dan is het alweer dinsdag, hè? zo werkt dat meestal. Wat een flauwekul allemaal. Ik, heb, eh, ik ben een beetje in hele buik, weet ook niet hoe komt. Ik was al te laat hier en eh, die klok die is twee uur teruggezet, weet ik veel allemaal. Eh, ik vind het verder wel goed, ik ga ermee stoppen. ik heb nog één plaatje voor je, dat wordt een opnametje van Bronski Beat. Ken je die nog? uit 1984 en het is allemaal getiteld Wij. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren maar weer en graag tot morgen.